aanvaller liep gisteravond met een pistool de zaak binnen. Rond stond een worsteling waarbij beide gewond raakten. De overvaller wist weg te komen, maar kon even later worden aangehouden. Op een veiling in New York is een recordbedrag betaald voor een postzegel. De zegel uit 1856 bracht 9,5 miljoen dollar op. De bijzondere zegel komt uit Brits Guyana. Er staat een waarde op van 1 cent. Volgens uit Sotheby's is de zegel de laatste in zijn soort... en is het werelds beroemdste postzegel. De koper bleef anoniem. Het weer, van tijd tot tijd zon vandaag, maar kan ook een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen meer bewolking een kans op motregen. Het is dan iets koeler, een graad of 17. Dit, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Oostzaan 2 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam 2. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek in Waterland 3 kilometer.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 Gemiddeld gaat het om 3 à 400 euro. Het is de derde keer dat Egon mensen met een woekerpolis een collectieve schikking aanbiedt. In Nigeria is een aanslag gepleegd op voetbalfans die naar de WK-wedstrijd Brazilië-Mexico keken. Een man reed met een driewielertaxi op de fans in en blies zichzelf op. Er zijn veel gewonden. Volgens ooggetuigen zijn er ook doden gevallen. Wie er achter de aanslag zit is niet duidelijk. In de stad zijn eerdere aanslagen gepleegd door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Voor de kust van Maleisië is een boot met bijna 100 vluchtelingen aan boord gekapseist. 66 mensen worden nog vermist, de rest kon worden gered. De boot kwam uit Indonesië. Volgens de Maleisische autoriteiten was hij ongeschikt voor een zeereis. Treinkaartjes in de spits worden op korte termijn niet duurder. De NS had met staatssecretaris Mansveld afgesproken dat de prijzen van de kaartjes in de spits omhoog mochten. Daarbuiten werd reizen juist goedkoper. Op het plan is kritiek, onder meer van milieuorganisaties die bang zijn dat mensen door de duurdere kaartjes weer in de auto stappen. Mansveld gaat daarom opnieuw naar de effecten kijken. Op een veiling in New York is een recordbedrag betaald voor een postzegel. De zegel uit 1856 bracht 9,5 miljoen dollar op. De bijzondere zegel komt uit Brits-Guyana. Er staat een waarde op van 1 cent.